Er stierven vooral meer ouderen. De hogere sterfte valt samen met de corona-epidemie in Nederland. Bekend is dat de dagelijkse officiële sterftecijfers niet volledig zijn... Het RIVM meldt alleen de overlijdens van mensen die op corona zijn getest. De CBS-cijfers geven vermoedelijk een beter beeld van het werkelijke aantal overledenen. De stijging van het aantal doden door het coronavirus in Spanje is verder vertraagd. Er zijn de afgelopen 24 uur 605 mensen aan het virus overleden. Het is de tweede dag op rij dat er een kleinere stijging is in het dodental. In totaal zijn er in Spanje bijna 16.000 mensen overleden aan de gevolgen van de ziekte. In Breda heeft de politie een man opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij op 19 maart overheidswebsites heeft platgelegd. De sites mijnoverheid.nl en overheid.nl werden toen bestookt met een DDoS-aanval. Bij zo'n aanval komt er zoveel dataverkeer op een site... waardoor die voor bezoekers niet meer bereikbaar is. Het cybercrime team van de politie Midden-Nederland neemt de aanval hoog op. Zeker nu de coronacrisis bij veel mensen leidt tot extra onzekerheid... en een grote informatiebehoefte. Op een schip in de Rotterdamse Waalhaven is een dode man aangetroffen. Onderzocht wordt wat de doodsoorzaak is, meldt de politie. Eergisteren werd een man van het schip afgehaald... bij wie corona is vastgesteld. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. Op het schip zitten nu volgens de regionale omroep Rijnmond... 13 zieke bemanningsleden in isolatie. In totaal zijn er 77 bemanningsleden aan boord. Het weer, zon en wat sluierwolken bij 14 graden in het noorden en 21 in het zuiden.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 I like your boom boom for a tally. You said that I mistook me at the Ram Dance Man. No. Ram it in a dance I in a, in animation nation. You never know, say that I mistook me at the Boom Shop.